12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Surinaamse president Bouterse wil dat enkele Nederlandse oud-bewindslieden... onder Ede door de rechter worden gehoord. Het gaat om oud-premier Lubbers, minister Zorgdrager en Hirschballin. Dat zegt zijn Nederlandse advocaat Wesky vanavond in Brandpunt. Volgens Wesky waren de bewindslieden erop uit Bouterse veroordeeld te krijgen. Zij wisten dat de kroongetuige die werd ingezet onbetrouwbaar was, zegt zij. De advocaat van Bouterse heeft tegen een oud-officier van justitie... die bij de zaak betrokken was, aangifte gedaan wegens mijneed. Voor het derde jaar op rij zijn er minder mensen in de schuldsanering terechtgekomen, maar volgens het CBS is het aandeel 45-plussers in de schuldsanering opnieuw gestegen. In totaal kwamen vorig jaar ruim 12.000 particulieren en zelfstandige ondernemers in de schuldsanering terecht. Bijna de helft van hen is 45 jaar of ouder. In 2002 was het nog maar een kwart. Als oorzaak noemt het CBS onder meer de vergrijzing en ook zijn ouderen vaak langer werkloos dan jongeren, waardoor ze in geldproblemen komen. Het RIVM adviseert artsen en GGD's bepaalde injectienaalden van het merk Terumo voorlopig niet te gebruiken. Aanleiding is de uitzending van een vandaag van gisteren waarin gezegd werd dat veelgebruikte naalden van Terumo onveilig zijn. Loslatende deeltjes van de lijm zouden in het bloed van patiënten terecht kunnen komen. In afwachting van onderzoeksresultaten adviseert het RIVM om naalden van een andere fabrikant dan Terumo te gebruiken. De alarmsirenes, die elke eerste maandag van de maand worden getest, gaan waarschijnlijk verdwijnen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat de minister heeft besloten om met de sirenes te stoppen. Het voorstel moet nu worden goedgekeurd door de voorzitters van de veiligheidsregio's. Zij beslissen ook wanneer de sirenes voor het laatst te horen zullen zijn. Dan nog het weer. Vanuit het westen bewolking en regen. In het oosten is nog zon bij een graad of 10.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 En natuurlijk cabaret om één uur. Ja, Treintje Oosterhuis, Walk Along, zo heette het nummer. Nou, u bent natuurlijk het eerste nummer meteen al met me meegelopen. En dat vind ik zo prettig. Eh, het is nog lekker weer. Het is nu nog lekker weer. Eh, het gaat allemaal wat eh, vervelender worden de komende dagen, heb ik begrepen. Ja, ik kan het niet leuker maken dan het is, luisteraars. Ik kan het niet leuker brengen. helaas, het weer gaat ons een beetje plagen de komende dagen. Maar nou, geniet dan maar van een lekker stukje muziek. En dat doen we met Woodstock, ehm, de groep America. child of God. She was walking along the road, and I asked her, Where are you going? Then she told me. Said, I'm going on down to Yasga's farm, gonna join in a rock and roll band. I'm gonna camp out on the land, gonna try and set my soul free. We are stardust, we are golden And we've got to get ourselves back to the golden Then can I walk beside you? I have come here to lose the small and I feel to be a cog in something turning Yeah, but maybe it's just the time dark We were half a million strong And everywhere was a song and a celebration And I dreamed I saw the bombers Riding shotgun in the sky Turning into butterflies above our nation we are stardust. we are Ja, een mooie versie hier, hoor. Woodstock, de groep America. ben ik geweest donderdag een week geleden in de Philharmonie in Haarlem. uit Garfunkel. En hij zingt nog precies op zijn 74ste jaar zoals u nu hoort. Some Enchanted Evening. Some enchanted evening You may see a stranger You may see a stranger A crowded room and somehow you Prachtige stem van Art Garfunkel. Dit is Dr. Hoek. If not for you. Who's gonna water my plants? Who's gonna patch my pants? And who's gonna give me the chance to feel brand new? gonna iron my shirts? Who's gonna kiss where it hurts? And who needs a man when he flirts the way? on time. Who'll smile and say I look fine? And who's gonna stay on my mind the whole day through? Who's gonna see that I'm fed? Then who's gonna want me in bed? But who watch TV instead? Because I do. Mr. Paul McCartney. En dan komt in juni komt hij naar eh, Nederland voor twee concerten. Ik meen in het Ziggo Dome, mag eens even googelen. Paul McCartney eh, concerten in Nederland. En dan kunt u het allemaal vast wel vinden op uw computertje. Op uw computertje heeft u geen computertje? naar nou, vooruit. Dan zal ik straks even kijken op mijn computertje. En dan meld ik het straks nog even in de uitzending... welke twee data Paul McCartney live in Nederland gaat spelen. Want dat komt hij weer doen en hij is hier al heel vaak geweest. En elke keer zijn die concerten weer eh, stijf uitverkocht. Dat is ook niet zo gek, want dat is eh, helemaal te gek wat hij allemaal doet. Ondanks zijn leeftijd, zijn hoge leeftijd. Nou, dat gold ook voor Art Garfunkel, daar ben ik geweest. Vorige week, dat houdt we ook niet voor mogelijk. Een man van 74 jaar en dan nog met zo'n engelengeluid. Ik ga een, eh, een, nummertje draaien voor mijn lieve vriendin in eh, Bloemendaal. Want die luistert ook mee, Yvonne. En ik weet, uit betrouwbare bron, dat jij hier een grote fan van bent. Dus deze, Yvonne, is speciaal voor jou. Elvis Presley, samen met Barbara Streisand, Love Me Tender. Wasn't it just yesterday when you held me whispering the sweetest words that I longed to hear. Love me tender, love me sweet, never let me go. still Mooie hè, Love Me Tender, eh, Elvis Presley. Postuum eh, werd dat gezongen door Barbara Streisand samen met Elvis. En eh, dat komt van het album Partners, mooie cd die Barbara Streisand heeft gemaakt... met een aantal mensen waar zij uh, het duet mee zingt. En dit was een hele mooie, die ik voor mijn allerliefste Yvonne uit Bloemendaal heb gespeeld. Eh, nou luisteraars, eh, ja, kijk op mijn klokje. Ja, over, een minuut of wat, dan gaan we het nieuws er, eh, gaan we van genieten. u luistert naar ZFM Zandvoort. Ik wens u een hele smakelijke lunch. Laat ik je roep wel komen, hè. I call your name. I call your name But you're not there Was I for being Don't you know I can't sleep at night? But just the same. 24 maart bij ZFM Zandvoort. Grote consternatie luisteraars door brand naast het Palace Hotel in Zandvoort. De brandweer moest maandagavond in actie komen nadat er brand was uitgebroken in een pand naast het Palace Hotel aan het burgemeester Venemaplein in Zandvoort. Even na achter werd er een sterke brandlucht geroken bij het hotel. Al snel bleek dat er ook daadwerkelijk brand was, waarna er werd opgeschaald naar middelbrand vanwege de locatie. Ter plaatse bleek in een gebouw dat momenteel wordt gesloopt de brand te woeden. De brandweer heeft het vuur geblust en ook gecontroleerd. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is, maar vermoedelijk is de brand ontstaan door de werkzaamheden die eerder plaatsvonden op die dag. een bizarre diefstal in Zandvoort, luisteraars. Terwijl de eigenaresse nog op één oor lag, hebben onbekender haar gloednieuwe Kia Picanto helemaal gestript. Toen ze vanochtend, en dan praat ik over de maandagochtend, op de parkeerplaats kwam, bleek zo'n beetje de volledige voorkant van het autootje verdwenen. Hoe groot de schade exact is, dat is nog niet helemaal bekend, maar volgens een lokale autohandelaar worden de dure onderdelen vaak snel naar de diefstal geëxporteerd kans dat de eigenaar zijn auto weer in elkaar kan zetten is dus minimaal. Vandaag luisteraars, dinsdag 24 maart wil de VVD-fractie van de gemeenteraad Zandvoort met spoed vragen stellen over de benadering van de hekkenproblematiek gaat de VVD daarbij om twee zaken. De betrokkenheid van de bevolking bij het besluit over het afschieten van de dieren... en de contacten die daarover bestaan met de gemeente Amsterdam. D66 draagt een alternatief aan voor de oplossing van het hertenprobleem in Zandvoort. Voorstel is de herten naar hun natuurlijke woonomgeving te brengen door middel van een zogenaamde drijfjacht onder de dieren onder begeleiding van boswachters met medewerking van vrijwilligers, politie en de gemeente Zandvoort en Amsterdam. U kunt hier op de website van de gemeente Zandvoort www.zandvoort.nl van alles over teruglezen. In verband met diverse evenementenluisteraars gedurende het weekend van zaterdag 28 maart en zondag 29 maart worden diverse straten afgesloten in de gemeente Zandvoort. Ik heb het dan bijvoorbeeld over de Zandvoort Circuitrun 2015. Ook enkele buslijnen zullen worden omgelegd. Het is dus raadzaam als u gebruik maakt van het openbaar vervoer de site van de gemeente Zandvoort te raadplegen www.zandvoort.nl. Daar vindt u alle gedetailleerde informatie op terug. Ja, en dan het weer, luisteraars. Ik kan het helaas niet mooier maken dan het is. Voorlopig geen mooi lenteweer. Deze week ligt de maximumtemperatuur rond de 10 graden. Maar morgen dan halen we dat niet eens. Daarbij valt vooral de komende nacht en morgen ook nog flink wat regen. Donderdag en vrijdag is het op een enkel buitje na droog. En in het weekend volgt opnieuw enige regen. In het binnenland start de dag zonnig en koud, met op veel plekken lichte vorst. In het westen en noorden is het bewolkt en de bewolking breidt zich uit. In de loop van de dag neemt de kans op een lichte bui toe. Het wordt circa 10 graden bij een zwakke tot matige wind die vandaag van zuidwest naar noord draait. Vanavond wordt de bewolking dikker en volgt vanuit het zuiden dat bedoelde regengebied. De nacht verloopt regenachtig dus en de temperatuur ligt daarbij rond de 5 graden. Ook morgen regent het nog enige tijd. Smiddags wordt het vanuit het zuiden dan geleidelijk droog en er volgen enkele opklaringen temperatuur blijft zeker rond de 7 graden bij een matige aan zee vrij krachtige noordenwind. Donderdag is het op een enkel buitje na droog en wordt het circa 9 graden. De wind is dan zuidwestelijk en het waait in het binnenland matig en aan zee vrij krachtig. Ook vrijdag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en kans op een enkele bui. Er staat een stevige westelijke wind en het wordt maximaal 10 graden. In dit weekend en begin volgende week wordt het langzaam iets zachter met maxima oplopen tot een graad of 13. Het weerbeeld bestaat uit veel bewolking en soms ook wat regen. En daarbij waait het aan de kust af en toe flink uit westelijke richtingen. Tot zover het weer. En met altijd nog afgestemd op ZFM Zandvoort. Uh, eet smakelijk luisteraars, ZFM Lunst. Mijn naam is Cheryl Duif. Ik ga u uh, iets vertellen over Arienne Groenewoud. Want ja, die kent u misschien niet. Misschien ook wel. Mensen in Zandvoort die de Ruud Jansen Band wel eens hebben gezien in de Haltestraat. Nou, die weten dat er een uitstekende zangeres zo nu en dan meedoet. Zij is eigenlijk onze vaste kracht als het om zangeressen gaat. Arienne die woont, meen ik, in Vlaardingen die kant op. En ja, die zingt natuurlijk ook met andere bandjes. En eh, een van die bandjes is eh, Alexander en 003. En die hebben een prachtig nummer opgenomen, werkelijk. Eh, ja, ik, ik hou ervan. En ik, ja, ik hou ook van Ariane natuurlijk, maar nog meer van haar stem eigenlijk. <laughs> Want ja, die is geweldig. Ik ga het nummer voor u draaien. het nummer staat op, op de cd van de formatie. en die cd die heet Alexander en 003... Uh, feature, eh, eh, featuring, moet ik dan zeggen, de Groenewoud. Het is tijd, heet het nummer. Nou, eh, ga ervan genieten, luisteraars. Het is live opgenomen in het Veurtheater, lees ik. Nou, waar het Veurtheater precies is, weet ik niet. Maar in ieder geval, nou, het klinkt geweldig. Luister. de Groenewoud. Het is tijd. Het is tijd dit langzaam los te laten en nieuwe wegen in te slaan. Je zal vallen, ik kan het niet vermijden, je niet voorbereiden hoe op te staan. Ik ben bereid je niet meer om te praten. Niet te zien wat jij niet ziet. Je niet te duwen, aan je trekken. Of je van. oh jee, oh jee, nou klik ik een berichtje aan op Facebook... en dan gaat het helemaal fout. Dat moet natuurlijk niet. We gaan het gewoon eh, overdoen door want dat, dat, kan, dat kan natuurlijk niet. Charles, waar je nou mee bezig bent, jongen. Ja, eh, dat is nou weer de techniek natuurlijk. En die laat me dan wel eens in de steek. Alhoewel, uh, ik laat de techniek in de steek, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want ja, ik druk, ik druk op een nou Arjen, je komt gewoon nog helemaal een keer voorbij. Dus dat doen we gewoon helemaal opnieuw. Ariane Groenewouds en Alexander een groep 003, in het Vurtheater opgenomen. En het, het nummer heet Het is tijd. Nog een keer. Het is tijd. Het is tijd dit langzaam los te laten een nieuwe wegen in te slaan. Je zal vallen, ik kan het niet vermijden. Je niet voorbereiden hoe op te staan. Ik ben bereid je niet meer om te praten. Niet te zien wat jij niet of je vangen zijn jouw belangen. Het is jouw verdriet, maar als alles je even te veel wordt, kom dan maar naar huis, want hier ben je thuis. Hoe zwaar ook je kruis mag zijn. wel weer opstaan en weer op je bek gaan. Onderuit, maar als sterk zijn jou even te veel wordt. Stap af van die trein, want hier kan je zijn. veel van luisteraars. De, de eh, zangeres, eh, ook van de Ruud Jansen band, Arjenne Groenewoud... samen met Alexander en 003, dat zo heet de groep. Je moet maar eens even googelen, eh, want die cd waar dat nummer op staat... live gezongen in het Veurtheater. het Veurtheater, ik weet niet precies waar het is eigenlijk, het Feurtheater. Nou, kan ik ook nog wel even voor u opzoeken zo. Eh, maar kunt u ook zelf doen, op, op Google natuurlijk. Eh, nou, als u dat nummer wil bekomen, als u die hele cd wil bekomen... dan moet u maar eens eventjes eh, speuren naar Alexander. Net als, net als de, de, koning van Nederland, zeg maar, Alexander. en 003. En dan featuring of futuring, hoe zeg je dat? Arienne Groenewoud. En Arienne, dat spel je dan Anton Rudolf, Isaac Eduard, Nico Nico Eduard. Arienne Groenewoud ben trots dat ze af en toe met ons meedoet. Ja. bedankt. En eh, we gaan gauw weer verder met, eh, met waar we mee bezig waren, luisteraars. En het is natuurlijk lekkere muziek, waar dit er natuurlijk ook een van was. En uh, Have I Told You Lately? That I Love You. You can make it better Ease my troubles, that's what you do to the one Say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness. Take away troubles, that's what you do. is het hier een hele temptatie in de studio, luisteraars. Luister maar, The Temptations met My Girl. De gezellige platen. Eh, The Temptations met My Girl. Uh, even kijken luisteraars, hoe lang heb ik nog? Nou, ongeveer eh, een minuut of acht en een half voordat het nieuws weer voorbij komt. Dan heb ik het over het nationale nieuws, want het regionale nieuws uit Zandvoort... dat komt zo rond de klok van half twee. daar heeft u om half één al eerder naar kunnen luisteren. Uh, eens even kijken wat ik nog meer voor u in petto heb. Nou, laten we een nummertje van Jerry Rafferty nog nemen. En dan hebben we het over Star. Dan hebben we het over de Steelers Wheel, waar hij toen deel van uitmaakte. Star. Nou, voor mij bent u allemaal een beetje sterker thuis. Gewoon gezellig blijven luisteren naar Zierum Zandvoort. En eh, als je nog moet lunchen, smakelijk eten. Heb je al geluncht? Helemaal geen punt. Goeie bekomst. You really live out your performance. You're the biggest sensation. You breeze through the door, and when you take the floor, you expect to have it all to yourself. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. Shell, Oh, tell me. met de Steelers Wheel met Star. Ja, we gaan straks ook Baker Street nog even draaien. Want uh, ik heb hier een gast in de studio en die heet Willem. En Willem gaat hier ook uitzendingen maken. Misschien dat hij straks na het nieuws nog even wat wil vertellen daarover. Uh, we gaan trouwens eerst uh, om een paar minuten overheen weer genieten van een stukje cabaret. Ga ik zo over opzoeken. Dus blijf luisteren naar ZFM Zandvoort. En blijf lekker lunchen met ZFM Zandvoort. eens even kijken hoor, want ik had zoveel... Ja, natuurlijk, Less of Me... Dit is uh, Glenn Gamble. Let me be a little kinder, let me be a little blinder to the faults of those about me. Let me praise a little more let me be when I am weary, just a little bit more cheery. Think a little more of others and a little less of me. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Let me when temptation bids me waver, let me strive a little harder to be all that I should be. Let me be a little meeker with the brother that is weaker. Let me think more of my neighbor and a little less of me. cheery. Let me serve a little better those that I am striving for. Let me be a little meeker with the brother that is weaker. Think a little more of others and a little less of me. allemaal mooie muziek eh, bij ZFM Zandvoort vanmiddag. Ik, daar hou ik van, luisteraars. Zo rustige muziek zo op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur met tussen app en vloed. Over the Rainbow, die kent u wel. Somewhere Over the Rainbow. En dat wordt zomaar... Die moet ik niet hebben. Somewhere Over the Rainbow moet ik hebben. Eh, en die wordt gezongen door Eva Cassidy. En eh, daar sluiten we het eerste uur van ZFM Lunch mee af.